Zes uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. De meeste partijen in de Tweede Kamer steunen de aanpak van minister Dekker... om fouten zoals bij de dood van Anne Faber te voorkomen. De PVV diende wel een motie van wantrouwen in... maar de meerderheid zal daar stemmen. De regeringspartijen hebben vertrouwen in de maatregelen die Dekker heeft genomen... en een aantal oppositiepartijen sluit zich daarbij aan. Dekker wil tempo zetten op de maatregelen... en de Kamer op de hoogte houden van de vorderingen in de praktijk. In de Turkse stad Istanbul worden de stemmen van de burgemeestersverkiezingen van zondag deels opnieuw geteld. De kandidaat van de oppositie haalde de meeste stemmen, maar de AK-partij van president Erdogan tekende bezwaar aan. Ook in de hoofdstad Ankara won de CHP-kandidaat, maar ook daar maakte de partij van Erdogan bezwaar. Of het in Ankara ook nog tot hertellingen komt is niet duidelijk. De Bulgaars-Amerikaanse kunstenaar Christo gaat de Arc de Triomphe in Parijs inpakken. Het wereldberoemde bouwwerk aan het einde van de Champs-Élysées is in april 2020 twee weken lang gehuld in blauw-grijs doek. Christo heeft in zijn leven al heel wat beroemde gebouwen en landschappen ingepakt. In 1985 was dat de Pont Neuf in Parijs en tien jaar later werd de Rijksdag in Berlijn in doeken gehuld. Op de Arcte de Triomphe in te pakken is 25.000 vierkante meter doek nodig en 7 kilometer rood touw. Iedere drie uur komt de veiligheid van een vlucht binnen de EU in gevaar door een passagier die zich misdraagt, blijkt uit cijfers van het Europees Agentschap voor de Veiligheid van de Luchtvaart. Bij meer dan twee derde van deze incidenten is sprake van enige vorm van agressie, bijvoorbeeld omdat een passagier die problemen veroorzaakt dronken is. Gemiddeld één keer per maand escaleert een situatie aan boord zodanig... dat een noodlanding moet worden uitgevoerd. Het weer. Vanavond en vannacht regent het nog in het noordoosten. Morgen wordt het een bewolkte dag met vooral in het noordoosten wat regen.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 A4 Amsterdam richting Den Haag. Voor Knoppenburgerveen 10 minuten, voor Hoogmade ook 10 minuten. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Amstelveen en Knoppen Draasdorp... een half uur vertraging door een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht. De N201 Hoofddorp richting Zandvoort tussen Hoofddorp en Heemstede 10 minuten.